4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Nationale ombudsman van Zutphen wil geen opheldering geven... over het gedwongen vertrek van de kinderombudsman Dullaert. Van Zutphen had een besloten gesprek met Kamerleden over de zaak. Na afloop wilde hij niets tegen de pers zeggen. Vorige week kwam naar buiten dat Dullaert op 1 april weg moet. Dan loopt zijn termijn af en Van Zutphen wil geen verlenging. Het vertrek van Dullaert heeft geleid tot verontwaardiging. De Italiaanse politie heeft op Sicilië 13 mensen opgepakt voor 17 moorden. Het gaat om moorden tussen 1993 en 2012 in het maffiacircuit. De verdachten hebben volgens het OM in Italië opdracht gegeven tot de moorden of ze zelf uitgevoerd. In het onderzoek naar de moorden kreeg de politie hulp van oud-maffialeden. Minister Blok vindt dat zijn plannen tegen scheef wonen gewoon door kunnen gaan. De Raad van State bepaalde vandaag dat de Belastingdienst inkomensgegevens van huurders niet mag verstrekken aan verhuurders. De Woonbond zegt dat sommige huurders nu drie jaar te veel huur hebben betaald en de Tweede Kamer wil opheldering. De SP vindt dat de inkomensafhankelijke huurverhoging dit jaar helemaal van tafel moet. Maar de minister schrijft dat zijn al eerder ingediende wetsvoorstel tegemoet komt aan de bezwaren van de Raad van State. De Tweede Kamer moet op zoek naar een snelle variant van de parlementaire enquête. Dat adviseert een commissie onder leiding van SP-Kamerlid Van Raak. Met een snelle parlementaire ondervraging kunnen mensen onder ede worden gehoord. En er kan snel informatie over misstanden boven water worden gebracht. Een gewone parlementaire enquête kost erg veel tijd. In De Lier in het Westland heeft een felle brand gewoed in een schuur van een potplantenbedrijf. Er is één gewonde en er is asbest vrijgekomen. De omgeving is afgezet en de brandweer onderzoekt nu hoe ver het asbest zich heeft verspreid. De brand ontstond vermoedelijk bij werk aan een warmteketel. Het weer, buien, maar ook zon. Het is een graad of 6. Morgen tot in de middag regen. Het wordt 6 tot 10 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate.